Kees Groot met het NOS-journaal. In Haarlem woedt sinds het begin van de nacht een grote brand. Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. Een van de zijmuren is ingestort, waarna ook het dak naar beneden is gekomen. In het gebouw aan de Waarderweg is een bedrijf gevestigd dat displays maakt voor brillen. Die worden in winkels gebruikt om producten uit te stallen. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een zeer grote uitslaande brand met veel rookontwikkeling. De brand is nog niet onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. De kandidaatlijsttrekkers van het CDA zijn positief over een eventuele samenwerking met de PvdA. Ze zijn het erover eens dat het heel goed mogelijk is dat het CDA met de PvdA in een nieuw kabinet komt. Dat bleek tijdens een onderling debat in Nieuwsuur. Eerst de voorkeur van de CDA's lijkt samenwerking met de VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie na de verkiezingen van 12 september. Met die partijen sloot het CDA eind vorige maand een begrotingsakkoord. Maar als die geen meerderheid halen, dan komt de PvdA volgens de kandidaten als eerste in beeld. In Jemen zijn tien vermeende strijders van Al-Qaeda gedood toen ze onder vuur werden genomen door onbemande Amerikaanse vliegtuigen, zogeheten drones. Dat melden lokale autoriteiten en ooggetuigen. De aanvallen vonden plaats in de buurt van de stad Marib. De strijders reden in auto's toen ze door de raketten werden geraakt. De Verenigde Staten voeren geregeld aanvallen uit op strijders van Al-Qaeda met onbemande toestellen. Een week geleden kwam bij een vergelijkbare aanval een man om het leven die werd gezien als de militaire leider van Al-Qaeda in Jemen.